Zowel hier in het veld als eh, op eh, het politiebureau in Den Bosch... waar ze alle online sporen op dit moment aan het eh, nagaan zijn. Bijvoorbeeld ook telefoonsignalen. Nou, dat wordt allemaal nagegaan. Maar ik heb hier ook vrijwilligers gesproken die gewoon spontaan met de auto zijn gaan zoeken en zijn gaan rijden. En zo bijvoorbeeld op deze plek bij, tussen Waspik en Waalwijk bij een vennetje uit zijn gekomen. zo zijn ook eigenlijk tientallen, honderden mensen mensen hier in de omgeving gewoon ook spontaan zelf gewoon ongecoördineerd aan het zoeken. Het leeft enorm. Ja, bij Waspik is nu ook een rijstrook afgesloten vanwege de zoekactie. Veel onbegrip in Den Haag. Het kabinet stuurt toch ministers naar het WK in Qatar... terwijl de Tweede Kamer eerder had opgeroepen om dat niet te doen. Onder meer regeringspartij D66 vindt het niet kunnen. Nee, dat kan niet. Als je bedenkt dat eh, bij de voorbereiding van het wereldkampioenschap... duizenden migrantenwerkers zijn omgekomen bij het bouwen van de stadions. Dat daar nog steeds geen enkele vorm van compensatie voor is... of afdoende compensatie voor is. En dan toch gaan met een delegatie, waaronder wij zelfs de koning ja, dat voelt, eh, dat voelt eigenlijk onverkwikkelijk. Ja, mogelijk staat dus ook de koning over een dikke maat met een oranje sjaaltje te juichen op de tribune. Het kabinet komt met meerdere redenen om toch te gaan. Ook de mensenrechten situatie is daar een van, zegt premier Rutte. Wij denken dat eh, de dialoog ook over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent en ook gebruik maakt van het WK. Eh, verder speelt mee dat we natuurlijk ook grote belangen hebben met elkaar. Bijvoorbeeld evacuaties uit Afghanistan. Daar hebben we Qatar bij nodig. Onze energiezekerheid. Dus in die optelsom hebben we dit besluit genomen. En klimaatactiviste Greta Thunberg gaat het een stukje rustiger aandoen. Ze wil zich wel blijven inzetten voor het klimaat... maar ze wil geen interviews meer geven en niet meer met haar kop op televisie. Ze vindt juist dat er meer aandacht moet gaan naar de mensen die het zwaarst getroffen worden door klimaatverandering.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 Bij Oud-Zuid is de weg afgesloten en dat gaat nog eh, de hele middag eh, duren. Dan op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knoppen de Hoek en Roelofaar en Sveen een kwartier vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Batuverdorp en Amstelveen-Stadshart ben je 10 minuten langer onderweg.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 Without you, I'm not going to love. Without you, without you, I'm not going to me with this all bingo, bingo. I never treated you, baby. This love will make me the star. No, no. I'm not gonna tell me what's up, bingo.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 is een rijstrook van de A59 afgesloten bij de afrit Waspik. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant is er mogelijk iets gevonden bij een vennetje. Op de korte termijn zijn er alleen noodmaatregelen mogelijk... om de problemen met het vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs op te lossen. Dat zegt minister Wiersma. Zo zouden ouders of vrijwilligers zelf een rijdienst kunnen beginnen. Bedrijven mogen minder PFAS lozen in hun afvalwater. Het kabinet past de vergunningen aan na een rapport van het RIVM. Daarin staat dat met name drinkwater dat wordt gemaakt van rivierwater schoner moet.